uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het Iraakse leger trekt sinds vanochtend weer verder richting de stad Mosul. Volgens persbureau EP zijn de troepen aan het oostfront nog zo'n drie kilometer verwijderd van de buitenwijken. De afgelopen dagen werd er weinig vooruitgang geboekt. Het leger zegt dat daardoor strijdgroepen die willen meevechten de gelegenheid kregen om zich aan te sluiten. Twee weken geleden begon het Iraakse leger aan de herovering van Mosul dat sinds 2014 in handen is van terreurorganisatie IS. Een Nederlandse vrouw van 20 die in Australië betrokken was bij een dodelijk ongeluk is wakker geworden uit een coma. Vorige week raakte een auto met vier backpackers in het noorden van Australië van de weg en sloeg om. Een Nederlandse en een Duitser kwamen daarbij om het leven. De andere twee Nederlandse backpackers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Tegen een van hen, de bestuurster van 21, is een strafrechtelijk onderzoek gestart om te kijken of het ongeluk haar schuld is. De andere vrouw is dus nu uit haar coma. Ze heeft nog een lange weg te gaan, al dus haar familie. De AOW-leeftijd gaat over vijf jaar verder omhoog met drie maanden. In 2022 wordt de pensioenleeftijd 67 jaar en drie maanden. Dat komt doordat de levensverwachting is bijgesteld door het CBS. In die berekeningen staat dat we allemaal ouder worden... Het is voor het eerst dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd op basis van de levensverwachting. De bijstelling heeft gevolgen voor iedereen die is geboren na 31 december 1954. In het westen van China zitten zeker 30 mijnwerkers vast na een gasexplosie in een kolenmijn. Het is nog onduidelijk hoe de kompels eraan toe zijn. In China komen vaak mijnongelukken voor. De mijnen zijn er altijd, nog altijd niet veilig. Wel zijn er de afgelopen jaren maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Ook is een aantal kleinere mijnen gesloten. Het weer nog, de zon schijnt volop, alleen in het noorden en noordoosten zijn er wat wolken. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen begint de dag nog met zon, maar vanuit het noorden wordt het al snel bewolkt. En smiddags of s avonds valt er wat regen.